Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown duurt nu zo lang dat de horeca naar de rechter stapt. Sinds half oktober kun je al niet meer naar je stamcafé of favoriete restaurant. Dat duurt horecabazen veel te lang, zeggen ze bij BNR. Er komt geen enkele onderbouwing waarom we iedere keer eh, dicht eh, worden gehouden. Eh, we lopen iedere dag nog financieel achteruit, omdat de compensatie tekort schiet. En ja, daarbij is ook nog eens geen enkel perspectief op dit moment. Dus ja, de maat is meer dan vol. Cafés, restaurants en hotels willen zo snel mogelijk open en ze willen een beter steunpakket. Vorig jaar hebben ze ook geprobeerd dat te regelen via de rechter. Dat is toen niet gelukt. Een lichtpuntje voor de Britten. In het Verenigd Koninkrijk worden de coronamaatregelen binnenkort versoepeld, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Correspondent Tim de Wit weet meer. Te beginnen met over twee weken het openen van de scholen in Groot-Brittannië, gevolgd door het weer buiten mogen afspreken, want dat mag momenteel niet eens eh, hier. Eh, dan gaan in april weer de winkels open, hoopt Johnson. In mei weer de horeca. En dus zullen veel Britten in hun handjes klappen, want op dit moment is de lockdown daar strenger dan hier. Elk klein stapje vooruit voelt meteen al ook echt als een flinke versoepeling hier onder de Engelsen. Eh, je mag hier momenteel niet eens zonder goede reden naar buiten. Dus eh, ja, als straks eh, vanaf maart, dan mogen ook mensen weer buiten afspreken. Ja, dat is iets wat momenteel in Nederland natuurlijk al kan. Er is wel één grote maar, want de plannen kunnen nog teruggedraaid worden als er toch weer veel mensen besmet raken. Dit mysterieuze geluid verscheen vanmiddag op het YouTube-kanaal van Daft Punk. Het blijkt een aankondiging te zijn van het einde van het dance-duo. Bijna iedereen kent de deuntjes wel van Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger en One More Time. In 2013 had Daft Punk nog veel succes met hun nieuwe album Random Access Memories met de hit Get Lucky met Pharrell Williams. Twee Fransmannen achter Daft Punk hebben zes Grammys op hun naam staan. Ik zeg achter, want ze hadden altijd die bekende grote helmen op. En na 28 jaar komt er nu dus een einde aan Daft Punk. Ze hebben er geen reden bij gegeven. Het weer nog. Best wat bewolking is er. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 6. Morgen ook bewolkt, maar tussendoor is er ook zon.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 meets a red dirt road. I need your kiss like a cooler needs cans. Like your body needs my two hands. So baby, climb on up and slide on in. High as a kite, feeling free as a wind. Find that buckle next to me in the middle, you can grab my gears. But don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. No, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. got my gears, but don't you play me like a fiddle? We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. No, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. No, there's nothing better than a Silverado Saturday night. It's just you and me underneath the moon. We'll be dancing with the stars. Yeah, I'll show you what they mean when they sing about fishing in the dark. So baby, climb on up, slide on in. High as a kite, feeling free as the wind. I'm that buckle next to me in the middle, you can grab my gears, but don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. They don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing better than a Silverado. They don't call it truck, bet for nothing, yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado. They don't call it a truck, bet for nothing, yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. Silverado Saturday night. hoe simpel kan het leven zijn? Genieten van het weekend met degene waar je van houdt. Daar ging dit liedje over. Silverado Saturday Night van Aaron Watson. En we gaan nog een keer naar de digitale brievenbus. We gaan naar Canada voor muziek van Shelley Lynch. Voor Shelly begon het allemaal in 1996 met het album Walk Through Life. Inmiddels een aantal albums verder is er een nieuwe EP... geproduceerd door Dean Miller, zoon van de legendarische Roger Miller. Die gaat luisteren naar de eerste single die uitkomt van die EP... en die heet Dreams and Gasoline. Every morning the sun wakes up She looks down at her coffee cup Wonders where in the hell all the good things have gone bus uit Canada. Shelly Lynch met Dreams and Gasoline. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur ze op naar info.nsvoorradio.nl en wij gaan er naar luisteren. Nu is tijd voor geworden voor wat volk. Eh, Jim Croce schreef dit nummer na een ruzie met zijn vrouw. Aangezien hij een binnenvetter was, kon hij dat alleen maar verwoorden wat hij voelde in zijn muziek. Helaas heeft hij het niet kunnen meemaken dat dit nummer 1, dat dit nummer 1 van de grootste liefdesliedjes alle tijden zou worden.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 De Nessel Spiegelplaat, daar is het nu weer tijd voor geworden. 2003 is het origineel en 2016 hebben wij een andere versie van dat nummer gevonden. Het nummer werd geschreven door Jim Moose Brown en Don Rollins. En in 2003 kreeg het ook nog eens een Grammy voor Best Country Song. Je gaat luisteren naar het origineel van Alan Jackson en Jimmy Buffett. En daarna Adam Brandt en The Outlaws. Twee keer It's 5 O'Clock Somewhere. Dit is de Nashville Spiegelplaat. The sun is hot in that doing slow, and so am I. Workday passes like molasses in wintertime, but it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something. I think I'll just call it a day. It's five o'clock somewhere This lunch break is gonna take all afternoon that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. It's fine. it do. Funny you should ask, Alan. <laughs> I'd say, oh, me something tall and strong, make it a hurry. doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere. It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it. I heard that. You've been there, haven't you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right, well, that's good. Stumble my way back. Okay, well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. <laughs> between the buoys, I got it. All right, well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere. I'm ready. Crank it up. Let's get out of here. I'm gone. de Nashville Spiegelplaat. Show. Bluegrass, is the Lonesome. Dat was Cedar Hill hier bij de Nashville Radio Show. Jara Beeks is een Nederlandse zangeres die al een paar nummers op haar naam heeft staan. Dit is een van de laatste en die heet Last Year. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl You always look over my shoulder en dat heet Last Tear. We gaan naar 1972 en dat doen we met muziek van onze maandartiesten. Dit is Billy Joe Spears en You're My Man. Dit is de Nashville Maandartiest. Big Daddy, show your mind. commonly found I try not to pay attention Keep on having my fun Minding my own I'll be a son of a gun If so-and-so down the road Don't like it a bit I keep sidestepping They keep throwing me shit I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. Well, hot dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. Black good God, let's hop off the soapbox and get along. Well, there ain't no kitchen fitting all of these cooks. If you're craving bacon, you may get dirty looks. So, damn, suck it up and wash it down. worth more than gold. Telling the truth don't ever get old. And Sometimes, Lord, all we can do is fight. It might drive me crazy, but it won't be tonight. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. hot dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't en Nicky Lane en Soapbox van het album Keep 'em on En daarvoor hoorde je uit 1955 Kitty Wells en Red Foley en Make Believe Till We Can Make It Come True. Wat een titel, ik heb hem eruit gekregen. Ehm, de nieuwste zinger van Brandy Bellen, daar gaan we nu naartoe. En daarvoor gaan we naar Texas, dit is Gypsy. I'm just a gypsy, no. de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika met muziek van Todd Barrow.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 I'm a long ways from home. Traveling places, a stranger when I roam. That's okay, I'm doing fine. to cross that line. Time don't matter much to me. Drifter, wild and free. Memories alone. laatste twee nummers van het Spotlight-album voor je klaarstaan. En dat is het album Black Cats and Crows van Ward Davis. Je gaat achter elkaar luisteren naar Nobody en daarna Colorado. Dit is het Nashville Spotlight-album. Nobody knows what a nobody I am. The don't lie I see a wreck of a man when the spotlight's taking a shine To the guitar I hold in my hands Nobody knows what me like this Could it be the stars in my eyes Or the trains that I've missed Dit is het Nashville Spotlight Album. twee laatste nummers van het Spotlight-album Black Cats and Crows van Award Davis. Gaan we nu verder met Americana. Niet terugkijken, maar vooruit. Dat is de boodschap van dit mooie liedje van Emily Scott Robinson. Dit is The Time for Flowers. How it walking. time for flowers Robinson en Time for Flowers. De National Radio Show is alweer klaar, maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug. Hier nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst The Carpenters uit 1972 met Top of the World. En daarna Country Gospel van Melba Montgomery en The Greatest Friend of All. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything a dream Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show.